met het NOS-journaal. De vrouw van de vermoorde conservatieve activist Charlie Kirk... wil het werk van haar man voortzetten. De Amerikaanse zei in een toespraak dat de dader geen idee heeft wat hij heeft losgemaakt. Ze zegt dat de tour langs Amerikaanse universiteiten van Kirks organisatie doorgaat... en hoopt dat de naam van haar man nooit wordt vergeten. Een van de grootste kredietbeoordelaars, Fitch, heeft de kredietstatus van Frankrijk verlaagd. Daardoor wordt het lenen van geld voor de Franse overheid duurder. Fitch verlaagt de status vanwege de politieke instabiliteit in Frankrijk. Die maakt het moeilijk om de begroting ingrijpend te veranderen. Bij een grote verkeerscontrole in Os heeft de politie 600 boetes uitgedeeld. Ook werden drie mensen aangehouden, drie voertuigen in beslag genomen... en werd 80.000 euro aan openstaande boetes geïnd. De politie haalde auto's en kleine vrachtwagens van de weg. Die werden vervolgens onderzocht op verborgen ruimtes... waar drugs of geld in waren verstopt. De politie wilde met de controle ondermijning aanpakken. Ook werd een gebouw in Uden doorzocht... en daar vond de politie drugs, geld en een verboden wapen. In Schotland heeft een echtpaar eindelijk antwoord op de vraag... wie toch de mysterieuze man op hun bruiloft was. Het stel trouwde vier jaar geleden... maar toen ze de trouwfoto's kregen... zagen ze dat er de hele dag een onbekende bij was. Lange tijd zaten ze met vraagtekens... tot een internetdetective zich ermee bemoeide. Die wist de man te vinden. De man vertelde dat hij eigenlijk op een andere bruiloft moest zijn... maar dat hij dat pas doorhad toen de bruid naar het altaar liep. Omdat hij niet meer durfde te vertrekken, is hij maar gebleven. Het weer, ochtends vooral buien aan de kust. In de middag op meer plaatsen regen. Het wordt ongeveer 18 graden. Morgen eerst kans op regen. In de middag op de meeste plaatsen droog.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 sur les murs des photos, sans regret, sans mélo. La porte est claquée, Jorel est barré. They say I'm nasty, but I don't give a damn. Getting girls is how I live. Some ask the questions, why am I? What can tell me what to do. It's my life. Cause what I'm doing, I'm doing for you now. Don't get me wrong, I'm really not suited. Eagle trips is not my thing. All these strange relationships really gets me down. I see nothing wrong. van Zandvoort.